Mark Hokken met het NOS Journaal. Bij een afvalverwerking bij 100 meter, die zo'n 20 meter hoog is. Door de rook die vrijkomt is er veel stankoverlast. Volgens de brandweer is de vieze lucht tot in Deventer te ruiken. Dat is 50 kilometer verderop. Mensen die last hebben van de stank krijgen het advies ramen en deuren te sluiten. De brandweer zegt dat het nog uren en mogelijk zelfs dagen duurt voordat de brand bij Hengelo uit is. In de VS hebben tienduizenden mensen tegen het immigratiebeleid van president Trump gedemonstreerd. Onder de naam Families Belong Together werd in tal van steden geprotesteerd. De demonstraties richten zich vooral op het scheiden van immigrantenkinderen en hun ouders aan de grens met Mexico. Die maatregel is inmiddels door een decreet van Trump teruggedraaid. Maar nog altijd zijn zo'n 2000 kinderen niet herenigd met hun ouders. In het noordoosten van Duitsland zijn bij een botsing tussen een bus en een ambulance tientallen mensen gewond geraakt. Onder hen zijn voornamelijk kinderen die terugkeerden van een jeugdkamp. Eén kind verkeert in levensgevaar en een medewerker van de ambulancedienst raakte zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde door nog onbekende oorzaak in Ruting, ten oosten van de stad Lübeck. De Rotterdamse burgemeester Abu Taleb vindt dat het kabinet excuses moet maken voor het slavernijverleden van Nederland. Hij zei dat in de herdenkingstoespraak bij het Rotterdamse slavernijmonument... aan de vooravond van Ketty Kotti, de viering van de afschaffing van de slavernij. De Nederlandse regering heeft nooit excuses gemaakt voor het slavernijverleden... Wel zei in 2013 toenmalig vicepremier Ascher dat de Nederlandse regering diepe spijt en berouw heeft. Het weer, het wordt opnieuw een zomerse dag. De komende uren is het nog koel, maar zodra de zon schijnt wordt het al snel weer warm.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 understand.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 bend the pier, nakuta ka pier, soul is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 mama, don't stress your mind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 Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl just a place or a fountain. dancing with me, baby. Oh, ooh, said nothing in this whole. 回家。 try you know someone like you, I'm trembling.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 warning that something's wrong. I pray to God that it won't be long. you wanna go higher. There's nothing. lover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 trust starring in your bad dreams. I don't trust nobody.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 what you just made.